12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van een Duitse politievakbond roept de regering op een hek aan de grens met Oostenrijk te bouwen om vluchtelingen tegen te houden. Dat is volgens hem nodig om sociale onrust te voorkomen. De vakbondsleider hoopt op een kettingreactie. Als Duitsland een hek bouwt zal Oostenrijk volgens hem hetzelfde doen aan de grens met Slovenië. In dat land zijn gisteren 2700 vluchtelingen aangekomen die vrijwel zeker via Oostenrijk naar Duitsland zullen komen. Amnesty International wil dat koning Willem-Alexander zich tijdens zijn staatsbezoek aan China uitspreekt over de mensenrechten. Volgens Amnesty is de situatie in 20 jaar niet zo slecht geweest. Directeur Nazarski geeft als recent voorbeeld de politieacties in China tegen honderden advocaten. Hij zegt dat het voor de vervolgde Chinezen heel belangrijk is dat Nederland zich erover uitspreekt. Het staatsbezoek begint over een week. De noodopvang voor vluchtelingen in Apeldoorn zit tijdelijk zonder stromend water. Volgens de veiligheidsregio is de watertank gisteravond niet op een hygiënische manier bijgevuld. De brandweerslang waarmee het gebeurde was van tevoren niet gecontroleerd. De brandweer doet nu metingen om vast te stellen of het water is verontreinigd. In de tussentijd krijgen de 400 vluchtelingen in Apeldoorn drinkwater uit flessen. De vrouw die gisteravond werd doodgereden op de A67 zat op de fiets. Volgens de politie had ze zeker 20 minuten over de snelweg gefietst... toen ze bij Asten door twee vrachtwagens werd geraakt. Ze was op slag dood. Vannacht zei de politie al wel dat de vrouw een fiets bij zich had... maar toen was nog onduidelijk of ze erop zat. Bij een ontploffing op een boot in Gouda is een dode gevallen. Een andere opvarende raakte zwaar gewond. Het plezierjacht was afgemeerd aan een kade langs de Hollandse IJssel in Gouda. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Na de ontploffing brak brand uit. De twee opvarenden waren de eigenaren van de boot. Het weer. Vanuit het noorden trekt een gebied met lichte regen en motregen richting het zuidwesten. In Limburg blijft het vandaag het langste droog. Het wordt 8 tot 13 graden. Vanavond trekt de regen weg. Dit was het NOS Show.